Waterbalgemoed bij het RWS Journaal. Duitsland stemt niet in met de voorwaarden waaronder de Grieken het hulpprogramma willen verlengen. De Duitse minister van Financiën Schäuble ziet niets in de voorstellen van Griekenland. De Grieken vragen volgens hem om een overbruggingsperiode zonder dat ze zich aan de voorwaarden houden van het steunpakket. Griekenland beloofde eerder vandaag niets te ondernemen wat de financiële doelstellingen kan ondermijnen. Morgen moet meer duidelijk worden over de toekomst van het hulpprogramma. Dan komen de Europese ministers van Financiën bij elkaar. Zonder verlenging van de noodsteun komt Griekenland in financiële problemen. Tegen een lerares uit Den Bosch is 200 uur werkstraf geëist... omdat ze seksueel getinte berichten stuurde naar leerlingen. Ook wil het Openbaar Ministerie dat ze vier maanden voorwaardelijke celstraf krijgt. De vrouw werd vorig jaar ontslagen nadat de berichten via sociale media verspreid waren in de school. Volgens Omroep Brabant heeft justitie ook aanwijzingen dat de vrouw seks had met de minderjarige leerlingen, maar de lerares zou dat ontkennen. De Amsterdamse politie heeft automatische vuurwapens onklaargemaakt... die waarschijnlijk bij liquidatie zouden worden gebruikt. De wapens lagen in een gestolen wagen... waarvan de politie vermoedde dat die zou worden gebruikt voor een misdrijf. Agenten maakten de wapens onklaar. Toen de auto werd opgehaald greep een arrestatieteam in. Eén verdachte is neergeschoten toen hij uitstapte met een kalasjnikov in zijn handen. De Verenigde Staten houden vandaag geen vredesbesprekingen met de Taliban in Qatar. Persbureau Reuters meldde eerder vandaag dat die gesprekken vanmiddag zouden beginnen, maar Amerikaanse functionarissen spreken dat bericht tegen. Er zou worden gesproken over het beëindigen van de oorlog die in 2001 begon in Afghanistan. Het weer in de loop van de middag in het westen meer bewolking. Vanavond ook in de rest van het land bewolkt en kans op wat regen. Morgen wordt het grijs, vooral smiddags kan het gaan regenen. En het is dan een graad of 7. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A13, de richting Rotterdam... tussen Delft-Noord en Afrit Berkel Rode Reis 5 kilometer. Eerder vanmiddag stond er een auto met pech. Inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij.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 En we hebben nog veel meer lekkers en leuks in dit tweede uur. Dus heel veel plezier! take when the twilight is gone and no songbirds are singing when the twilight is gone you come into my heart and here in my heart you will stay Why divine is a rapture in blue with the world far away and your lips close to mine met My Prayer uit 56. En uit 78, daar begonnen we mee, eh, kwamen we de Chic tegen met Le Freak. En de oprichters, dat waren Nile Rodgers en Bernard Edwards. Dan gaan we nu naar Motown, naar Junior Walker en de All-Stars. En eh, I'm a roadrunner, honey! Walker and All Stars uit 1966 met het Motown nummer I'm a Roadrunner. En eh, ik zei I'm a Roadrunner Honey, maar dat hoort weer bij de Pretty Things. En die komen trouwens ook nog langs met Honey I Need, maar dat straks. Nu eerst even een LP uit 77, Downtown Tonight, van de Racing Cars. En daar staat het fantastisch mooie nummer They Shoot Horses, Don't They it is High en I'm Moving On. Dat was Blondie uit 1980. Zijn we toe aan de reguliere Cliff hit, de A en de B, eh, pardon, de Shadows hit. Cliff hebben we al lang achter ons gelaten. De Shadows hit met de A en de B kant uit 1963. De A kant Shindig werd geschreven door Hank B. Marvin en Bram Bruce Welch. En de B kant It's Been a Blue Day werd geschreven door Brian Bennett. Het haalde een eh, mooie top 10 plaats en stond wekenlang in de top 40. Hier zijn The Shadows. en It's Been a Blue Day. Dat waren de Shadows uit 1963. Gaan we naar het jaar 1985, naar de LP Rhythm. De vierde LP van UB40. En daar staat onder andere op dit nummer, eigen compositie... Don't Break My Heart. de LP Bag Rhythm. UB40 en Don't Break My Heart. Oké, gaan we toe naar een eh, compositie van de heren James Pepper en Robbins. En dan denk je bij jezelf, oh ja, die hebben dat geschreven. Nou, ik heb dat niet gedacht hoor, ik moest het even opzoeken. Maar zij zijn de componisten van eh, Vaya con Dios. En ook heel veel zichzelf respecterende artiesten hebben dat nummer opgenomen. Waaronder de Cats. Een van de vele fraaie nummers van The Cats, Vaya Con Dios. Ik weet niet of je wel eens gras hebt horen groeien. Dat schijnt beter te gaan met eh, wat verdovende middelen, wat drugs, et cetera. Ik ga het niet proberen, maar we kunnen wel eh, luisteren hoe het klinkt. The Move en I Can Hear The Grass Grow. achter elkaar draait... dan moet je waarschijnlijk meteen maaien. I Can Hear The Grass Grow. Dit was The Move, de tweede single van deze groep... en eh, gecomponeerd door Roy Wood, de toenmalige leider van de groep. Vandaag is het de verjaardag niet alleen van Pierre van der Linden... de voormalige drummer van Brainbox... maar ook van Smokey Robinson. En daarom, hij wordt 75 jaar trouwens, eventjes terzijde... Maar daarom draaien we even een nummer van eh, Smokey Robinson en The Miracles... The Tracks of My Tears van de LP Going to a Go-Go. Smokey Robinson en Miracles and the Tracks of My Tears... vanwege zijn 75ste verjaardag. We hebben nog um, ehm, The Pretty Things, we hebben nog Thin Lizzy en The Casuals... en zometeen Elvis Presley, maar eerst The Pretty Things met Honey, I Need... Uh, eh, Phil Viv Prince, Brian Pendleton en John Stax. The Pretty Things and Honey I Need. De volgende plaat eh, die wordt, eh, ge, die wordt gezongen door Elvis Presley. Hij is geschreven door Otis Blackwell. En ook de naam van Elvis staat bij de componisten. Maar hij heeft waarschijnlijk alleen het idee aangebracht. En toch staat hij erbij. Dit is Elvis met All Shook Up. The bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love. I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love. I'm all shook up. Mm -hmm. yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, gonna feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. What a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, yeah. My tongue gets tied when I try to speak. My inside is shaking like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and a love so fine. She touched my hand and what a chill I got. lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say this she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Mm-hmm. Mm-hmm. yeah, mm-hmm. yeah, yeah. I'm all shook up. <laughs> Dit was Elvis Presley en I'm all shook up. Ja, uh, we hadden het net even over whisky en dan is Hans helemaal niet meer te houden. Morgenavond gaat hij naar Heemstede, Hans? Ja, Heemstede. Samen met mijn schoonzoon Ton Petter eh, gaat hij whisky proeven. Dus eh, dan mag wel weer een, uh, een, koetsje terugkomen met de twee heren achterin. Helemaal plat natuurlijk. Maar nu we het toch over whisky hebben... <laughs> hier is Thin Lizzy, Whisky in a Jar. 60 en de Casuals met Jasmine. Voordat ze die hit hadden waren ze al jarenlang heel erg populair in Italië. Goed, de laatste van deze week. Hier komen de Who. 20 seconden om gedag te zeggen.